uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Met veel studenten gaat het niet zo goed. Driekwart heeft last van prestatiedruk en bijna 80% voelt zich wel eens eenzaam, mede door corona, staat in een groot onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD. Kanisha herkent dat wel. Zij studeerde gezondheidswetenschappen en zat tijdens haar scriptie slecht in haar vel ik liep wat achter. Ik had nog een herkansing, ehm, waardoor de studielast voor mij gewoon wat hoger was. Mijn begeleider die stond wat verder van de materie af, waardoor eh, dat ook niet helemaal soepel liep. En op een gegeven moment eh, zat ik huilend achter mijn laptop... dat ik dacht van ja, dit, eh, dit gaat er niet worden op deze manier. Demissionair minister van Engelshoven maakt zich zorgen. Zij wil zo snel mogelijk met plannen komen... om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Kanisha heeft daarvoor wel een idee. Op het moment dat een cijfertje belangrijker is dan hoe het met je gaat... of dat je gelukkig bent of dat je gezond bent... dan gaan we volgens mij echt de verkeerde kant op. Ik denk inderdaad het inzetten op preventie, eh, je sociaal-emotionele vaardigheden en over je problemen kunnen praten. Dat je weet wie je kan vertrouwen en dat andere mensen jou daar ook mee kunnen helpen. En dat we het ja, uit de taboesfeer halen dat het af en toe gewoon even niet goed met je gaat. Ik denk dat iedereen dat heeft en dat we elkaar daar gewoon in kunnen steunen. Bij de teststraat noteerden ze vandaag de meeste coronabesmettingen in één dag ooit. Er kwamen dik 16.300 nieuwe mensen met corona bij. Zelfs in de eerste golf en afgelopen winter is dat getal niet zo hoog geweest. Het demissionaire kabinet overlegt al een groot deel van de dag over strengere maatregels. Feyenoord ligt in de clinch met het bouwbedrijf dat het nieuwe stadion moest gaan maken. Het heeft te maken met de kosten. Die zijn ineens veel hoger dan was afgesproken, zegt het bestuur van de club. 180 miljoen euro, wat de facto neerkomt op we hebben er geen zin in. En dus gebeurt er voorlopig helemaal niets. Feyenoord gaat op zoek naar een andere bouwer. Het kan ook zijn dat die het huidige stadion De Kuip gaat oplappen. En mensen die met de auto naar Den Haag gaan... moeten vanaf begin volgend jaar rekening houden met files. De A12 richting Utrecht gaat dan helemaal dicht voor onderhoud. En het gaat lang duren. Rijkswaterstaat denkt dat ze in mei klaar zullen zijn.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 In Noord-Holland staat een eh, dozijn files. De meeste leveren maar 5 minuten vertraging op. Daar heb je nauwelijks last van. Op eh, de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel 10 minuten vertraging tussen eh, Zaandijk en Purmerend Zuid. Er staat 4 kilometer file. En een stukje verderop bij Horen heb je ook weer 5 minuten extra nodig. Dan de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. 10 minuten vertraging tussen Abbenes en Nieuwveen. En 247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 bij Amsterdam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 可能。 Take care of yourself beautiful faces sharing lives and share.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 De Boekenbon Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Wessel de Gussinklo... voor zijn werk Op weg naar de harts. De auteur krijgt een bedrag van 50.000 euro. Het weer in het zuidoosten zon, op andere plekken bewolkt en mogelijk wat motregen. Vannacht kan het in Limburg licht gaan vriezen. In de rest van het land koelt het af tot een graad of 8.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 keeping warm. I remember it every. tell me when did